Het wetsvoorstel werd met 219 stemmen aangenomen. Obama had er 216 nodig. De stemming betekent een grote politieke overwinning voor de president. Met het zorgplan wil Obama de hele bevolking aan een ziektekostenverzekering helpen. Vrijwel alle Amerikanen moeten een polis afsluiten en de verzekeraars zijn verplicht om alle klanten aan te nemen op straffen van een boete. Nu zijn miljoenen Amerikanen nog onverzekerd. Obama deed vlak voor de stemming nog een laatste emotionele oproep aan alle democratische afgevaardigden die nog twijfels hadden. Hij heeft ze waarschijnlijk over de streep getrokken door te beloven dat er geen extra belastinggeld wordt gebruikt voor abortussen. In een televisietoespraak zei Obama dat de hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel een overwinning is voor de Amerikaanse bevolking. De uitslag toont volgens Obama aan dat de Verenigde Staten nog steeds in staat zijn tot grote dingen. Hij prees de afgevaardigden voor hun moed. Volgens Obama lost de nieuwe wet niet alle problemen in de Amerikaanse gezondheidszorg op, maar is het wel een belangrijke stap voorwaarts. Ruim een derde van de ouders heeft liever geen kind met HIV in de klas van zijn of haar kind. En meer dan 1 op de 10 leraren heeft liever geen collega met HIV. Dat blijkt uit onderzoek van het aids uitgevoerd door TNS Nipo. De belangrijkste reden is angst voor besmetting. Het aids en de HIV-vereniging Nederland lanceren vanmiddag een nieuwe campagne tegen misverstanden rond HIV. President Sarkozy is ook in de laatste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk flink afgestraft. Met bijna alle stemmen geteld bleef zijn partij, de UMP, steken op 35 procent. Net als vorige week gaat de winst naar de linkse partijen, die samen uitkomen op 54 procent.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 Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? <laughs> Okay. De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte.